uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment doet voor extreem weer in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Dat kan gepaard gaan met hagel, zware windstoten en heel veel regen in korte tijd. Ook in de rest van het land is er kans op buien met onweer. De gemeente Zaltbommel roept de inwoners op voorzorgsmaatregelen te nemen. De riolen en sloten hebben het water van vannacht nog niet afgevoerd... en kunnen een nieuwe stortbui niet aan. Het noodweer van vannacht heeft voor 5 tot 10 miljoen euro schade aangericht. Volgens de Bond van Verzekeraars gaat het vooral om waterschade in woningen. Bondskanselier Merkel dreigt het Schengen-verdrag ter discussie te stellen als andere Europese landen niet bereid zijn meer vluchtelingen op te nemen. Het Schengen-verdrag regelt het vrije verkeer van mensen en goederen binnen de EU. Op dit moment vangt Duitsland 40% van alle vluchtelingen op. Duitsland richt binnenkort waarschijnlijk meer aanmeldcentra in en versnelt de asielprocedure. Bij een explosie tijdens een betoging voor het parlement in Oekraïne is één dode gevallen en zijn tientallen mensen gewond geraakt. In totaal zijn bij gewelddadige botsingen in Kiev meer dan 100 politieagenten gewond geraakt. De hele ochtend waren er confrontaties tussen demonstranten en de politie bij het parlement. Daarbij werd een granaat gegooid naar de oproeppolitie. Volgens ooggetuigen werd dat gedaan door Oekraïense nationalisten. De tempel in Palmyra, waarvan vannacht werd gemeld dat die door IS-strijders e was verwoest, staat nog vrijwel geheel overeind. Dat heeft het hoofd van de Dienst voor Nationaal Erfgoed in Syrië gezegd tegen de BBC. Volgens hem is er wel een zware explosie geweest, maar zijn de zuilen en de binnenplaats van de tempel nog intact. Eerder melden inwoners van Palmyra dat de 2000 jaar oude tempel van Bel door IS e was verwoest. Maar ze konden niet dicht genoeg bij het terrein komen om dat met eigen ogen vast te stellen. Het weer, er trekken een aantal stevige buien over ons land. Daarbij is kans op hagel, onweer, zware windstoten en lokaal veel regen. Morgen is er af en toe zon en vallen er nog een paar buien. In de middag wordt het 17 tot 20 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. Vanwege het slechte weer is het al drukker dan anders op maandag. Vooral in het zuidoosten moet het verkeer rekening houden met zware buien. De meeste vertraging ondervindt het verkeer nu in de Randstad. Een paar opvallende files in de Randstad op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Eembrug en Knoopend hoevenlaken 7 kilometer. De hele A13 richting Rotterdam staat vol tussen Knoopend Prins Klausplein en Knoopend Kleinpolderplein. Op de A15 Rotterdam naar Gorkum tussen Knoopend Ridderkerk en Sliedrecht Oost staat 15 kilometer.